Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen in Limburg die schade hebben opgelopen door de overstromingen twee jaar geleden... hebben nog geen schadevergoeding gekregen. Het kabinet beloofde via een nieuwe wet dat iedereen genoeg geld zou krijgen om de bol te fixen. Maar voor veel mensen was het verwarrend, zegt deze onderzoeker. Die wet die is bedoeld eh, als tegemoetkoming voor schade die niet verzekerd eh, had kunnen zijn. Dus burgers die wel zich hadden kunnen verzekeren... die kunnen in principe geen aanspraak maken op die wet. En in de communicatie is dat gewoon eh, te weinig naar voren gekomen. Mensen in Limburg balen nu. Ze vinden dat het kabinet niet duidelijk genoeg is geweest over hoe de wet werkt. Bij de boer-burgerbeweging kan de champagne al vroeg ontpopt worden. De partij is nu officieel de grootste in alle provincies. En dat is behoorlijk uniek, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. We zijn gaan het uitzoeken of het inderdaad nog nooit eerder gebeurd is. Eén partij die in alle provincies de grootste is. Maar voor een nieuwkomer is dat wel zo en als we het bijvoorbeeld vergelijken met de overwinning van vier jaar geleden van Forum, eh, daar wordt het wel veel mee vergeleken, dan is dit wel heel veel groter. Want die partij werd eh, in drie provincies de grootste, BBB nu in allemaal. Alleen in de provincie Utrecht was het tot op het laatste moment spannend. Daar ging BBB nek aan nek met GroenLinks het is vandaag de allerlaatste dag dat je langs de GGD kan... om een wattenstaaf diep in je neus te krijgen. Na vandaag stoppen de GGD-locaties met het testen op corona. Volgens zorgminister Kuipers hebben al die testraten geen zin meer... en kan de bol na bijna drie jaar op slot. En Kylie Jenner kan eindelijk een geüpdate versie van de geboortekaartjes van haar kind de deur uit doen. De realityster en Travis Scott lijken nu echt te weten hoe ze hun jongetje willen noemen. Na zijn geboorte gaven ze hem de naam Wolfie, maar daar waren ze toch niet zo blij mee. Ze willen de naam nu wijzigen naar Air, staat in documenten. En het weer nog. Vanochtend nog behoorlijk wat zon. Later zijn er vanuit het zuiden wel steeds meer wolken... met in het westen vanmiddag ook wat buitjes. Verder is het overal droog bij 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.